In de ochtend heeft het demissionaire kabinet overleg met de burgemeesters. In de middag is er extra kabinetsberaad over het laatste OMT-advies... om zo snel mogelijk een harde lockdown in te voeren. De nieuwe maatregelen gaan mogelijk nog dit weekend in... om een stormloop op winkels en restaurants te voorkomen. Het OMT maakt zich zorgen over de nieuwe Omicron-variant. In Tolen in Zeeland heeft de politie vier verdachten van een woningoverval aangehouden. Daarbij zijn door agenten meerdere waarschuwingsschoten gelost. De vier mannen zouden gisteravond een woning in Ridderkerk hebben overvallen. Ze dreigden volgens de politie met een vuurwapen en gingen er met de auto van een van de bewoners vandoor. Na een achtervolging over de snelweg werden ze klemgereden in Tolen. Bij de waarschuwingsschoten raakte niemand gewond. In Frankrijk is een bekerwedstrijd tussen Paris FC en Olympique Lyonnais gestaakt na supportersrellen. Op de tribunes werd vuurwerk afgestoken en fans gingen met elkaar op de vuist. Ook kwamen supporters het veld op. Het duel in het Franse bekertoernooi werd in de rust gestaakt bij een 1-1 stand. Dit seizoen was vaker sprake van supportersgeweld bij voetbalwedstrijden in Frankrijk. De minister van Sport zei dat daardoor de toekomst van het voetbal in gevaar is. Drie LHBTI-asielzoekers zijn bedreigd en mishandeld op het AZC in Ter Apel. Dat stelt een belangenvereniging. De dader zou een medebewoner zijn die een beschermde afdeling zou zijn binnengedrongen. Hij zou daar de slachtoffers hebben bedreigd omdat die seks met ze wilde. Opvangorganisatie COA bevestigt dat er in Ter Apel een incident is geweest... maar wil verder niet zeggen. De LHBTI'ers hebben aangifte gedaan. Het weer bewolkt en hier en daar wat regen.